moeten de gasopslagen wel eerst gevuld worden, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Het kabinet wil zo snel mogelijk de gasopslag in Bergenmeer vullen... zodat de komende winter voldoende gas is. En daarna stoppen met de import van Russisch gas. Heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Energiebedrijven moeten ervoor zorgen dat die gasopslag gevuld is. En voor hen komt er een financiële regeling om dat aantrekkelijk te maken. Vanaf augustus komen er ook geen kolen meer uit Rusland. Dat is in heel Europa afgesproken. Eindhoven vangt volgende maand 100 vluchtelingen op uit Ter Apel. Volgens de burgemeester krijgen ze tijdelijk onderdak in een oude winteropvang voor daklozen. Ondertussen wordt er gekeken waar ze permanent terecht kunnen in de stad. Eerder werd al bekend dat Os, Nijmegen en Amsterdam vluchtelingen uit Ter Apel gaan opvangen. Een vrouw in Florida in Amerika was waarschijnlijk bang dat haar bruiloft een beetje saai zou worden. Ze wordt ervan verdacht marihuana in het eten te hebben gedaan zonder dat de gasten dit wisten. Sommigen werden onwel en moesten naar het ziekenhuis. De bruid en haar cateraar zijn opgepakt. En meesters en juffen krijgen eindelijk een loonsverhoging. De leerkrachten op de basisschool krijgen er gemiddeld 10% bij. Een historische stijging. Goeie zaak, vindt ook deze juf. De collega's in het voortgezet onderwijs die ook een hbo-diploma hebben en in het onderwijs werken... verdienen vaak wel wat meer dan wij in het basisonderwijs. Eh, los daarvan ben ik zeker ook juf geworden... omdat ik niet alleen winst haal uit het geld, maar ook uit de band met de kinderen. Maar in deze wereld met inflatie en hoge gasprijzen is natuurlijk dat extra geld wel welkom. Een juf of meester gaat er gemiddeld 5300 euro per jaar op vooruit. Het kabinet trekt daarmee de salarissen van basis- en middelbare schooldocenten dus gelijk. In totaal kost dat het kabinet 919 miljoen euro. Het weer, is bewolkt vanavond en het koelt vannacht af tot 5 graden op zijn koudst. Morgen veel zon en ook veel wind. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate.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 There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. One baby, I put on a show kind of girl. Don't like the backseat, gotta be first. I'm like the leader call the shots. I'm like a firecracker. I make it hot when I put on a show. Feel the adrenaline. of guys out there. Ones that can hang with me, and ones that are scared. So, baby, I hope that you can prepare.